1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Die wapens gevonden, waaronder Kalashnikovs. De politie doorzocht huizen en garageboxen. Vier mensen zijn opgepakt. Ook in Frankrijk is iemand gearresteerd. De verdachte zou de plannen hebben voor een aanslag. Volgens Belgische media is er mogelijk een verband met een gewelddadige Brusselse motorbende, de Kamikaze Riders. Die zouden banden hebben met het radicale Sharia voor Belgium. Bij een grote Europese politieactie tegen de Italiaanse maffia zijn 20 mensen opgepakt. Er waren invallen in Spanje, Duitsland en Italië. In de Spaanse stad Barcelona werden 14 mensen aangehouden. Niet alleen uit Europa, maar ook uit Latijns-Amerika. Ze worden verdacht van drugshandel, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. In 2040 gaan de meeste mensen dood aan dementie. Het RIVM voorspelt dat het aantal dementiedoden dan is gestegen naar 40.000. Twee jaar geleden waren dat er nog 14.000. Het Gezondheidsinstituut denkt dat dementie een belangrijkere doodsoorzaak wordt vanwege de vergrijzing. En ook gaan er in de toekomst waarschijnlijk minder mensen dood aan kanker en hart- en vaatziekten. Nederlandse moslims die in Syrië vechten hebben opvallend vaak geen moslimachtergrond. Ze zijn bekeerd, blijkt uit onderzoek. Van de 280 Nederlandse Syriëgangers is 17% van oorsprong geen moslim. In Duitsland is het 12% en in Frankrijk 13%. Onderzoekers denken dat iemand die van oorsprong geen moslim is... gevoeliger is voor radicale ideeën. Lionel Messi heeft zijn contract bij FC Barcelona verlengd. De Argentijn blijft nu tot 2021 bij de Catalaanse club. Messi speelt al zijn hele leven voor FC Barcelona. Hij kwam op jonge leeftijd naar Spanje en doorliep alle jeugdelftallen. Hij maakte op 16-jarige leeftijd zijn debuut onder trainer Rijkaard. Het weer zonnig, in het noorden iets grijzer en kans op wat regen. Daar wordt het een graad of 20. In het zuiden kan het 27 graden worden. Morgen periode met zon en vochtig warm met 24 tot 30 graden.